7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de afgelopen 15 jaar hebben jihadisten 112 aanslagen gepleegd in het Westen. Driekwart daarvan gebeurde in de afgelopen vijf jaar... heeft de veiligheidsdienst AIVD bekendgemaakt. Dat laatste zou te maken hebben met de opkomst van IS sinds 2014. Van de geanalyseerde aanslagen is driekwart ook daadwerkelijk gelukt. Dat wil zeggen dat er slachtoffers bij zijn gevallen. De meeste aanslagen waren in maar vier landen... Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In de meeste gevallen was sprake van één dader. Het moordwapen was vaak een mes. De Oostenrijkse oud-wereldkampioen in de Formule 1, Niki Lauda, is overleden. Hij veroverde de titel drie maal in 1975, 77 en 84. In 1976 verbrandde hij bijna levend na een crash op de Nürburgring. Sindsdien droeg hij altijd een pet. Lauda was ook succesvol als ondernemer. Hij richtte driemaal een vliegtuigmaatschappij op... waarvan Lauda Air de bekendste is. Nicky Lauda is 70 jaar geworden. De Indonesische president Widodo kan aan zijn tweede termijn beginnen. De kiescommissie heeft bekendgemaakt dat hij de verkiezingen van vorige maand heeft gewonnen. Widodo had de overwinning al opgeëist, maar dat had zijn tegenstander Prabowo ook gedaan. Die zegt dat er op grote schaal verkiezingsfraude is gepleegd. Uit vrees voor rellen zijn politie en leger extra alert. President Trump moet zijn belastinggegevens openbaar maken. Democratische politici uit het Huis van Afgevaardigden hadden dat geëist... en de rechter heeft hem gelijk gegeven. Volgens Trump hebben de democraten niets te maken met zijn belastingaangifte. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het weer, het wordt een bewolkte dag met in het oosten soms regen. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A7, Den Oever richting Zaandam...